Clemens Peters met het NOS Journaal. In de stad Groningen staat de schuur van een boerderij in brand. De brandweer spreekt van een grote brand en is met meerdere voertuigen aanwezig om te blussen. De schuur is niet meer te redden en ook het woonhuis is inmiddels in brand gevlogen. De paarden in de nabijgelegen schuur zijn in veiligheid gebracht, meldt RTV Noord. Er zijn geen gewonden. Het vuur is in, tot in de wijde omtrek van de stadsweg in de wijk Ulgersmaborg te zien. Bij het Universiteitsziekenhuis in Gent in België gaan geplande vaccinaties vandaag niet door... omdat er te weinig vaccins van Pfizer zijn geleverd. Pfizer breidt zijn fabriek in Puurs in België uit... en kan daarom tijdelijk minder vaccins leveren aan landen in Europa. Dat heeft ook voor Nederland vertragende consequenties. De Hongaarse premier Orbán is ontevreden over de snelheid waarmee in zijn land wordt gevaccineerd tegen corona. Hij heeft druk uitgeoefend op het Hongaarse medicijnbureau om een Chinees vaccin alvast goed te keuren en niet te wachten op de andere EU-landen. Overigens is maar iets meer dan een kwart van de Hongaren bereid zich te laten inenten tegen corona. De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van het ziekenhuis ADAZ in Goes vastgesteld. Daarom zijn per direct de coronamaatregelen aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis aan patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. Donderdag werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries zorgwooncentrum. En gistermiddag bleek dat de variant ook werd opgedoken bij een gehandicapte instelling in Gelderland. In Italië hebben restauranthouders gisteravond geprotesteerd tegen de verplichte sluiting om 6 uur vanwege corona. Zo'n 30.000 pizzeria's en trattoria's hielden demonstratief hun deuren open en verwelkomden hun hongerige gasten. Hier en daar deelde de politie boetes uit. Het weer. Het is bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Overdag eerst te droog met wat zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen sneeuw. Vanavond valt vrijwel overal in het land 2 tot 5 centimeter. En het wordt niet warmer dan een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn... De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol.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 That body looks kinda deadly. Just slide on over and let me see some more. got to know like that. I've been a million different places, don't know how I made it here. This city's full of famous faces, don't know what they're chasing. dressed in black, leave the light on. Home oh, sweet home. I'm coming back, it's been so long. Home oh, sweet home. I'm dressed in black. the need react while you lied Please tell me what I have done To earn this gunshot me for my heartbeat Bleeding from my nose, bullseye I suppose I'm still standing The fact that she is real hurts but doesn't kill, I'm ready She's a nine, a ten, a twenty, fifty.